7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Ook in Nederland is een herbesmetting met het coronavirus gemeld. Dat zegt viroloog Marion Koopmans in een reactie op nieuws daarover uit Hongkong. Daar blijkt de man twee keer besmet. In Nederland is het een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem, meldt Koopmans. Toch gaan onderzoekers ervan uit dat veruit de meeste mensen die corona hebben gehad... in ieder geval tot volgend jaar zijn beschermd. Bovendien is er bij herinfectie een zogenoemde geheugenreactie. De ernst van de nieuwe infectie is daar waardoor minder dan de eerste keer. In de regio Amsterdam-Amsteland moeten feesten waar meer dan 100 gasten naartoe komen worden gemeld bij de gemeente. Het geldt voor feesten op locaties zoals zalen, boten en musea. De gemeente zegt dat uit analyses van de GGD blijkt dat besmettingen in de regio voor een aanzienlijk deel terug te leiden zijn naar feesten en partijen. Het aantal geregistreerde besmettingen in heel Nederland is de afgelopen week gedaald van 4000 naar bijna 3600 positieve testen. Een kwart van de nieuwe besmettingen bleek te zijn bij mensen die uit het buitenland kwamen. Het aantal coronadoden en ziekenhuisopnamen is gestegen. Er kwamen 84 nieuwe ziekenhuisopnamen bij en 32 sterfgevallen. Nederland past het reisadvies voor Cyprus aan, van geel naar oranje, alleen reizen als het noodzakelijk is. Niet vanwege een verhoogd risico op besmetting, maar omdat Nederlanders op Cyprus bij aankomst een negatieve coronatest moeten overleggen en twee weken in quarantaine moeten. En in Amsterdam is een man ernstig gewond geraakt bij een schietpartij. De schutter is gevlucht. Volgens het parool is het slachtoffer een rapper van 23. Hij zou lid zijn van een rapformatie die volgens de krant wordt gelinkt aan internationale drugshandel. Wat er aan de schietpartij vooraf ging is niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten steeds meer, op meer, steeds meer plaatsen droog. Vanavond en vannacht wisselvallig en vannacht en morgen veel wind. Het wordt morgen rond de 19 graden.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 Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. news is out all over town that you've been seen. again. You have no heart. You have no shame. You take true love and give the blame. I guess that I should not complain. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills can't live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonkin', and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? still get sore when you come home a feeling for the knob on the door. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie, die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts, zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he in a bottle, a glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. zijn wat Cajun-invloeden te horen... waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster. undone naar info at crossroadsmusic.nl Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, crossroads, crossroads. country topper. needs nothing. This phrase. It's just keeps on ticking. I hear it everywhere I go. And I sing along in cars and bars along Calle Ocho. God bless Ricky Ricardo and little Ricky too. They set my mind on island time. How about you? The Greeks and the Egyptians had sundials in the sand. Now we have atomic clocks that measure the Big Bang. Still I prefer the simple way. Let's take it to the it. de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Loent: er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds grizzly bear outruns a quarter horse, will them old grizzly blues confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat. But somebody find some answers, let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me want to hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. them bears. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville... om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album... die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De Spotlight is voor Billy Keeble... met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place... This song's for you. Straight from my heart. A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start song is just for you. Straight from my heart. It's in every word. My broken heart wrote. And I it play. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from Crossroads. Kees de Haan. The jukebox keeps playing that same cheating song While my rock of Gibraltar waits at home There's a sweet thing de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. in the barn and there's coffee in a can. It sure ain't enough to keep me where I am. Honey, I'm gonna drink and dance all night. Law come to get you if you don't walk right. Morning comes and there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. my clothes. When I'm going down to New Orleans, I'm gonna wash it in a river and drown in the sea. I'm gonna pay the chili De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen.